met het nationaal. Politiemensen zijn over het positief over de komst van de nationale politie. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De meerderheid van de ondervraagden verwacht minder bureaucratie en simpelere regels en procedure. procedures. Ze zijn een stuk negatiever over het computersysteem waar ze om mee moeten omgaan. Bij de invoering van de nationale politie wordt het aantal korpsen teruggebracht van 25 naar 10. De nieuwe werkwijze zou op 1 januari worden ingevoerd, maar omdat de wet niet op tijd kan worden behandeld in de Eerste Kamer, wordt dat waarschijnlijk februari of maart. Minister Van Bijsterveld vindt dat de coalitie een goede oplossing heeft gevonden voor het conflict over de publieke omroep. VVD en PVV waren het er niet mee eens dat de gefuseerde FARA en BNN 10 miljoen euro meer lijken te krijgen dan waar ze op basis van het ledental recht op hebben. De minister noemde de discussie goed en principieel. Ze benadrukte dat het plan de verantwoordelijkheid is van de publieke omroep zelf en ze willen een gepaste afstand tussen Den Haag en Hilversum. 10 miljoen wordt, op, wordt in 2014 gereserveerd voor de kleinste fusieomroep. Nu is dat vara BnN, maar Van Bijsterveld benadrukt dat het kan veranderen. De minister wil het verder WNL en Poons makkelijker maken om definitief toe te treden tot het bestel. In een uitgebrande boerderij in Suster in Limburg is het lichaam gevonden van een man die sinds vanochtend werd vermist. Hij woonde samen met zijn moeder van 92 en zijn broer in de boerderij. Ze konden op tijd worden gered. Maar het slachtoffer is de hele ochtend gezocht. In de boerderij ontstond vanochtend vroeg brand, waarschijnlijk toen de slachtoffer de petroleumkachel in zijn slaapkamer wilde bijvullen. Ziekenhuizen hebben na de schietpartij in Alphen aan de Rijn te weinig informatie gedeeld met de politie. Volgens de inspectie Openbare Orde en Veiligheid waren er vooral problemen met de registratie van slachtoffers van Tristan van der Vlis, die in een winkelcentrum zes mensen doodschoot en daarna zelfmoord pleegde. Overigens concludeert de inspectie in haar rapport dat de hulpdiensten over het algemeen goed hebben gehandeld. Het weer nog. Vanmiddag vooral in het oosten ligt de regen motregen. Vanuit het noordwesten ook nog zon. Het is 9 tot 12 graden vanmiddag. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor Bussum 2 kilometer. De A2 van Utrecht naar Eindhoven bij Den Bosch voor afrit Sint-Michels-Gestel 5 kilometer.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 Dat betekent dat het weer tijd is voor de hitlijst van Europa. De vorige week om deze tijd kon je genieten van eh, DJ Soro. Daarvoor nog eh, alle dank Albert-Jan voor het overnemen van die uitzending. Ik was een, eh, onderweg naar een vrij weekendje in Duitsland. Dus ik vond het helaas niet doen. Maar ik heb begrepen dat het helemaal gelukt is. Mocht u het nou niet gehoord hebben, u heeft helemaal niks gemist. Aflevering 47 eh, alweer van eh, de, 21e jaren, vandaag de 25e november. De lijst bestaande uit 18 eh, stijgers, 4 zittenblijvers, 16 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Met de lijst verdwenen Jennifer Lopez, Papi en de LMFAO Natalia Kill Champagne Shower ook uit de lijst. Beide verdwijnen trouwens na 14 weken al. onze stijger, Lady Gaga, You and I gaat in één keer 11 plaatsen omhoog. En hier horen we er straks nog voorbij komen. Een plaat die we niet horen, dat is de snelste daler. Die is een van Calvin Harris en Felice en hitbounce. 11 plaatsen verlies, dat zijn er net 11 te veel. Dan net als vorige week een handen van Rihanna. Men Down stond vorige week 16 weken in de lijst, deze week alweer 17. Ze zakt wel van 35 naar 39. Wie ook zag, dat is Elena met haar Midnight Sun. Zij staat daar maar 9 weken in de lijst en zo van 37 naar 40. We beginnen met Rihanna. De langsgenoteerde single eh, van deze week. Euro Breakdown op vrijdag.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 Wat is nou lekker eh, om naar je weekend toe te gaan met alleen maar hits. Wij doen dat hier op CFM met Rio Breakdown. De 40 beste platen van Europa komen iedere vrijdag tussen 3 en 5 hier voorbij. Een van de platen is van een band die al sinds 2007 bestaat, maar pas eh, net doorgebroken is in Nederland. De Fighters vraagt toen met de Blaas. Dankzij de vele airtime op de radio in een optreden op uh, Lowlands in 2011 is de Britse formatie bij weinig mensen meer onbekend. Zowel de excentrieke en creatieve manier van optreden zorgt voor een brede fanbase. Van hun debuutalbum Stars of Life komt hun volgende roepen voor hun single. Waar de meeste nummers het niet hebben van een bepaalde climax, is daarbij Champion Sound vooral een constante stroom van prettige instrumenten. Gecombineerd met een prettige vocale klank van de eh, zanger Sebastian Pringle neemt eh, de Champion Sound mee op een eh, minutenlange reis een creatieve muzikant. De clip speelt ook wel een rol hierbij. De vele slow motion effecten en donkere constructen benadrukken de Champion Sound uitstekend. En bij zoveel creatieve muziek schuilt wel vaak het gevaar dat de luisteraar de boodschap van het nummer verkeerd gaat interpreteren. Het is daarom even afwachten hoe de radiostations dat nummer verder gaan oppikken. Eén ding is zeker, op dit moment horen ze al bij de 40 beste platen van Europa.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 You know how to pull me back when I go running, running, trying to get away from that react. You know how to love me hard. I won't lie, I'm falling hard. Yep, I'm falling for you, but there's nothing. come, tell me now, hold me now, see me come alive. You got the sweetest touch, I'm so happy you came in my life. and give it to me good. Wij kwam de plaat binnen op nummer 39 deze week al vier plaatsen verder omhoog naar 35. Rihanna, You The One. mocht je de uitzending van vorige week toch nog een keer terug willen luisteren, de uitzending met de DJ Zorro, dan eh, kan dat. Hij staat gewoon op uitzending gemist op de site van ZFM. Even rechts naar uitzending gemist. Een goede datum invullen. En dan kan je gewoon nog eens terug luisteren wat er allemaal gebeurd is toen tussen 3 en 5. We gaan naar de volgende binnenkomen. De hoogste alweer van deze week. Een Amerikaans duo Yolanda Be Cool. vorig jaar scoren zij natuurlijk een wereldwijd een uh, eh, ultieme zomerrit. Het nummer We No Speak Americano. Samen met producer D-Cup werd dat toen gedaan doet ons meteen weer terugdenken aan het WK, de welbekende remix die toen gemaakt is, door het doelpunt voor Oranje. lange tijd leek erop dat de act tot een eh, typische eendagsvlieg zou vergaan. Sylvester Martens en Johnson Peterson zijn weer helemaal terug op dit moment met een nieuwe wapenfeit La Bam. Ditmaal zonder behulp van die cup probeert de tweede opnieuw internationaal de hitlijsten te bestormen. En daarvoor gebruikt ze logischerwijs ongeveer hetzelfde concept als Amino Speak Americano. De plaat doet namelijk weer eh, Latijns-Amerikaans aan en is gebouwd op een sample die zo uit een grammofoon lijkt te komen. Hebben ze niet de hulp van die cup, dan hebben ze wel de hulp van een andere band, de Crystal Waters namelijk. Die zingen namelijk het refrein lekker mee voor Jolante Be Ondanks dat de zomer voorbij is, toch weer een zomerplaat in de hitlijst van Europa. Jolante Be en de Crystal Waters, die zingen In Inderdaad, deze week nu binnen op nummer 34.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 Drink up to somebody Probably to your ride all through it End up on the floor, can't remember you clueless I was like, what the hell are you doing? Stumbling, fumbling, you wanna what? Again, give me hand, give me gin, give me liquor, give me champagne Pump till I'm in What happens after that you inspire till I'm in? I got my homie tired, we can all him again Here it is, and again and again Leave evidence, wasted so irrelevant Take to the head, who's selling it? I got a hangover name, no one Don't medicine No matter how sound, too intelligent A little jacket. Let's pull up, pull up. I got a hangover. Whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover. Whoa, I got an empty cup. Pour me some more so I can go until I blow up. and I can drink until I throw up. Hey, and I don't ever, ever wanna grow up. Hey, I wanna keep it going. Cruise en Florida, de Hangover. En voordat ik jou ga vertellen wat het weer gaat doen, kijken wij eerst even achterom. Vinden we Elena de Midnight Sun in de 9 week second van 37 naar 40. Van 35 naar 39, 17 weken de wijst. Rihanna, Mendan, Crystal Fighters, de Champion Sound, komt nu binnen op 38. 37 voor Mika Eleni, die zakt 7 plaatsen in de 12e week. 9 plaatsen verlies voor Only Murs, Hardskip Ook 12 weken lijst, zak naar 36. 39 Rihanna, You're the One, voor 4 eh, plaatsen winst. En dat alles in haar tweede week. Belinda Bicool en de Crystal Fighters, Le komt opnieuw binnen op 34. 33 voor David Guetta, Jesse G en Repeat. En nummer 32, 1 plaats winst in de tweede week voor Tyre Cruise, Flowrider en The Hangover. Nummer 30, Lisa voor Pixelot, alle tonight zak 6 plaatsen in de tiende week. Nummer 30, Colvin Harris en Cleese en Bounce, 11 plaatsen verliezen daarmee de snelste dalen van allemaal. In de tiende week zak het van 19 naar nummer 30. ZFM, Westkust, weerbericht. De bewolking, wie heeft vandaag de overhand en eh, vanochtend viel er zelfs wat lichte regen. Vanmiddag komt geregeld de zon tevoorschijn en een stevige wind die draait naar west en die neemt eh, tijdelijk af naar matig. Temperatuur vanmiddag zo maximaal 11 graden. Vanavond dan kan het lokaal wat spetteren, maar komende nacht dan blijft het wel droog. De westelijke wind dan, die eh, neemt weer in kracht toe. Wordt over land vrij krachtig, aan zee heel krachtig. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden. Morgen dan profiteren we van een eh, hoge druk. En dan zien we na het wolkenvelden ook zo nu dan een zonnetje. Het blijft droog in de waait een stevige zuidwestelijke wind. Over land neemt de wind toen naar vrij krachtig, aan zee naar krachtig tot hard. En de temperatuur stijgt in de middag weer naar 11 graden. Zondag dan passeert er een eh, volgend koufront. Dat hoort allemaal bij een depressie Juda. En vooral in de ochtend dan valt er wat lichte regen. Daarna zien we in de middag weer geregeld de zon. De westelijke wind die is duidelijk aanwezig. Overland krachtig, aan zee zelfs hard tot mogelijk stormachtig. Temperatuur zondag. Ja, nou, ik gok op een graadje of 12. Ik heb één flitser voor je. En wil halen Haarlem op de, Wagere, eh, of de Waardeweg. En dat is op industrieterrein Waardepolder. Daar staat een Volkswagen Touran en die zit daar even te kijken of jij niet al te hard rijdt. Let daar dus een beetje op je snelheid. Gaan wij verder met de van Europa doen het met Jazz in the Willow. Een Fight for You. In de derde week eh, gaat hij nou van 34 naar 29. Het ritme van Ladies and gentlemen, gonna take love would drive me away from you. There's nothing that a hundred men or more could ever do. Just like the rain down in Africa, it's gonna take some time, but I know you will fight it I'd fight for you. I like enemy, hear you sing. Jason Derulo, Fight For You in de derde week omhoog van 34 naar 29. En die woorden erin zitten, die bekende sample van Afrika, volgens mij van Toto, maar daar wil ik vanaf zijn. Afrika hoorde je duidelijk voorbij komen. Een plaat die ook al drie weken in de lijst staat, die is van Lana Del Rey. Videogames gaat ook omhoog, wel van 32 naar 28. En de radio mag wat worden, want wat een stem heeft deze dame. Lana Del Rey en haar single Videogames. Swinging in the backyard, pull in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play it. album van Nickelback Here and Now. Dat staat vol met goede muziek en dit is er een van When We Stand Together. Trouwens de enige band die denk ik zijn naam heeft te danken aan een geldstuk, namelijk de Nickel. Maar Kruger die werkte vroeger in een eh, koffiehuis en die moest daar toen vaak de Nickel teruggeven als eh, wisselgeld. Vandaar de bandnaam Nickelback When We Stand Together, zo heette de single. De vier weken in de lijst van Europa van 31 omhoog naar 25. En dit is misschien wel de plaat die het meest met kraken begint van alle platen die je kent. De Red Hot Chili Peppers, The Monarchy of Roses. In de vierde week omhoog van 28 naar 24. Yes! Thank you. inside voor die vrijdagmiddag. Je weekend staat voor de deur. Althans, dat hoop ik voor je dat je lekker een rustig weekend hebt. Lekker weer tot rust komen en maandag weer fris aan de bak. Ik denk dat wij maar even achterom gaan kijken, dan vinden wij namelijk op nummer 30 Calvin Harris en Cleese, A Bounce. In de 13e week zakken van 19 naar 30. Van 34 naar 29 in de derde week Jason Willow Fight For You. Lana Del Rey videogames in de derde week omhoog van 32 naar 28. Vandaag week zag het van 26 naar 27. the Tation, Shut in the Dark. James Wilson Slave to the Music zakt van 18 naar 26 in zijn 13 week. En vierde week voor Nickelback, When We Stand Together van 31 omhoog naar 25. Van 28 naar 24 in de vierde week de Red Hot Chili Peppers, The Monarchy of Roses. Monroe Red hoorde je met New Age in 5 week omhoog van 29 naar 23. Het nu van David Guetta en Sia zakt in de 13 week van 25 naar, van 15 naar 22. nummer 21, dat is weer een plaat die wat minst maakt en wel drie plaatsen.